3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De ernstig zieke Pussy Riot-activist Piotr Versilov is in Berlijn... om daar in het ziekenhuis te worden behandeld. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lid van de Russische protestbeweging werd donderdag... in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Zijn vrienden zijn bang dat hij is vergiftigd. Bild schrijft dat Versilov in een kliniek wordt behandeld... door een specialist die ervaring heeft met vergiftigingen... De Duitse regering zou op de hoogte zijn van de komst van de anti-Kremlin-activist. In Amstelveen heeft in de Sint-Urbanuskerk een grote brand gewoed. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Mensen die rond de kerk wonen werden geëvacueerd. Bewoners van twee woningen mogen nog niet terug naar hun huis. Een groot deel van de kerk aan de rand van het Amsterdamse bos is verloren gegaan. De Urbanuskerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast. Syrische staatsmedia melden dat het leger van president Assad... een aantal Israëlische raketten heeft onderschept. De raketten zouden in de buurt van het vliegveld van de hoofdstad Damascus zijn neergehaald. Het Israëlische leger wil, net als bij eerdere meldingen... niet reageren op de berichten. In mei en juli claimde Syrië ook al dat het raketten uit Israël had neergehaald. De afgelopen jaren zou Israël een paar keer in Syrië wapentransporten hebben bestookt van Hezbollah... Die beweging vecht samen met president Assad tegen opstandelingen in Syrië. De Dalai Lama zegt dat hij al lang wist van verhalen over seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Op een persbijeenkomst in Amsterdam zei hij dat hij al in 1993 over beschuldigingen heeft gesproken. Dat ging vermoedelijk over Sorgel Rinpoche, een van de bekendste boeddhistische leraren. Vrijdag sprak de Dalai Lama met vier slachtoffers van misbruik. Het weer, opklaringen en kans op mistbanken.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 ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. get your fill. another winner. make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you.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 that's why some Dom Perignon and hit the lights out. Baby, we can make sweet love. Then we take it nice and slow. I'm gonna touch you like you never known before. We're gonna make love. Oh. you make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna You make me wanna fall really wanna surrender my soul. I know this is a feeling that I just can't fight. You're the first and last thing.